10 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. De eerste stemronde om het leiderschap bij de Britse conservatieve partij is gewonnen door Theresa May. De huidige minister van Binnenlandse Zaken kreeg veruit de meeste stemmen. Er zijn nu nog drie kandidaten over. Er volgt nog een stemronde waarbij een kandidaat afvalt. En uiteindelijk bepalen dan de leden van de conservatieve partij wie premier David Cameron gaat opvolgen. Die kondigde zijn vertrek aan na het brexit-referendum. De man die is veroordeeld voor het afpersen van supermarktketen Jumbo gaat in hoger beroep. Hij ontkent dat hij de dader is, al werd zijn DNA gevonden onder de postzegel van een bombrief. Bij twee filialen van Jumbo in Groningen werden explosieven gevonden. De rechtbank veroordeelde de man tot acht jaar cel. De trend dat jongeren steeds minder roken, drinken en blowen heeft zich ook vorig jaar doorgezet. Dat zegt het Trimbos Instituut. De daling heeft te maken met nieuwe campagnes en veranderde wetgeving. Zo is het sinds twee jaar verboden om alcohol of tabak te kopen onder de 18. Het Rimbos Instituut waarschuwt voor een nieuwe trend. Steeds meer jongeren ontdekken lachgas. Bijna 1 op de 12 scholieren heeft dat wel eens gebruikt. Lachgas wordt gezien als een onschuldig middel, al leidt het wel tot een kortstondig zuurstoftekort in de hersenen. In het noordoosten van Turkije is een helikopter met aan boord 15 mensen neergestort. Volgens CNN zijn zeker zeven inzittenden om het leven gekomen. Aan boord waren onder andere een generaal, twee majoors en een kolonel. Enkele van hen zijn gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de eerste berichten is de helikopter in slecht weer neergestort. Het weer, er zijn vannacht opklaringen met nog een enkele bui. Morgen zijn er eerst wolkenvelden, maar later breekt de zon steeds meer door. Het wordt 17 tot 20 graden. Vanaf donderdag wordt het een aantal dagen zomers met temperaturen tot 27 graden.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 Dit was You Make Me Feel So Young. Ik neem u mee, luisteraars, samen met Gretje Kouwveld naar Chicago. Chicago, Chicago, I will show you around. Bet your bottom dollar you lose the blues in Chicago, Chicago, the town that Billy Sundance could not shut down. On State Street, that great street, I just wanna say they do things they never time, the time of your life. I saw a man and he danced with his wife in Chicago, Chicago, my Ja, Gretje Kouwveld, Chicago. Diana Kroll is eh, naast een popzangeres eh, ook, een, uh, ook een jazzzangeres. And that's wonderful, vinden we met z'n allen. It's wonderful. It's marvelous. for me It's awfully nice It's paradise It's what I love to one heeft zich gewaagd aan eh, zwinnende muziek. En dit nummer kennen we natuurlijk allemaal van Nina Simone. Wat... Ook George Michael die eh, zingt het lekker Baby Just Cares For Me. Nou, is maar goed ook. Uh, Sonny Rollins, St. Thomas. Danny Rollins was dat met uh, eh, Sint Thomas. Big Swing Face. En dan heb ik het over het orkest van Buddy Rich. Buddy Rich eh, was een van de werelds beste slagwerkers. En uh, vreselijk allround en had een eigen big band. En daar gaat u nu naar luisteren. fenomenale big band. Eh, onder leiding van Buddy Rich. Fenomenaal drummer. Try a little tenderness, oftewel... Eh, probeer nou eens een beetje uh, zacht te zijn voor de medemens. en dat wordt gezongen door Anne Burton. Ze wordt bijgestaan door Louis van Dijk op piano. she may get weary. Women do get weary wearing the same shabby dress. And when she is weary, try a little She may be waiting Just anticipating The things she may never possess While she's without them Try a little tenderness It's not just sentimental. She has her griefs and her cares. And the word that's soft and gentle makes it easy regret it. Women don't forget it. Cause love is their whole happiness. And it's oh so easy. Try a little tenderness. Women don't forget it. Love is their whole happiness. And it's oh so easy. Try a little tender. and it's oh so easy. Try a little tenderness. Ja, man, het is toch zo makkelijk om. Uh beetje tederheid te betrachten. En de dames, eh, die zullen het niet vergeten. Zo en Burton onder begeleiding van Louis van Dijk. En ik ben trots te vertellen dat ik toch een keer de eer heb gehad... om samen met Louis van Dijk eh, te mogen spelen. En dat, eh, dat was fantastisch, moet ik u zeggen. Het was op een feest waar ook hij toevallig optrad. En hij vond het leuk om samen iets te doen. dat hebben we toen gedaan. Nou, dat even terzijde. We gaan eventjes eh, genieten van Lee Morgan met The Sidewiner. 1999 komt dit. luisteraars... omdat dit repertoire is wat eh, zo'n eh, zo 10 minuten vraagt. Nou, en 10,5 minuut zelfs. Eh, ga ik dat toch onderbreken om nog te laten genieten van nog meer muziek. Want ik heb natuurlijk nog veel meer voor u meegebracht. Sorry. waaronder het Rosenberg Trio. voor Het komt dan live van het North Sea Jazz Festival. Moet iets zeggen voor Safira, maar voor Sifora. Spreek je weer eventjes anders uit. Het Rozenberg Trio. luisteraars uh, rechtstreeks vanaf het North Jazz Festival. We gaan naar een feestje. Dat doen we live met Chicoria. En het heet ook La Fiesta. vanaf het North Sea Jazz Festival was dat Chicoria. En zij brachten ons een eh, jazz feestje. Ja, zo heette de titel, of zo was de titel. We gaan eh, naar Jury Honing, ook uh, North Sea Jazz Festival... met Space Oddity. Ik weet niet of het uh, heeft, zoals ze dat met een duur woord zeggen... met de Space Oddity van David Bowie. Maar we gaan het horen. ruimte begeven of begraven. nou, we zitten nog steeds in de ruimte met eh, niemand minder dan Jury Honing. Eh, neem ik afscheid van u luisteraars, want ik kijk op mijn klokje... en het is alweer bijna 12 uur. Ik dank u allemaal eh, voor het luisteren. Ik hoop dat u heeft genoten van ZFM Jazz... op deze zondagmorgen van de 3 juli alweer. Het is mooi weer, dus trek lekker op uit. Komt een buitje af en toe, neem een paar paraplu mee... Maar ga er net als ik van genieten. Nogmaals dank voor het luisteren. Fijne zondag en eh, tot de volgende keer.